5 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de eerste van het kabinet Rutte 3. Na een rijtour met de glazen koets door Den Haag... leest koning Willem-Alexander kort na 1 uur vanmiddag de troonrede voor. Om 2 uur is de balkonscène bij Paleis Noordeinde. En een uur later biedt minister Hoekstra in de Tweede Kamer de miljoenennota aan. Zoals altijd zijn de belangrijkste cijfers al uitgelekt. Zoals de verwachte economische groei van 2,6 procent. Het kabinet wil de Nederlanders daarvan laten profiteren... maar waarschuwt ook voor de gevolgen van de brexit... en de handelsconflicten die de Amerikaanse president Trump ontketent. De VS laat volgend jaar veel minder vluchtelingen toe. Dit jaar kunnen maximaal 45.000 vluchtelingen een verblijfsvergunning krijgen. Volgend jaar zijn dat er hooguit 30.000. De aanscherping werd aangekondigd door minister Pompeo van Buitenlandse Zaken. Hij noemt de VS het meest genereuze land ter wereld... als het gaat om opvang van mensen die bescherming zoeken. De VS wil, net als veel Europese landen... dat vluchtelingen in de regio worden opgevangen. Mensenrechtenorganisatie Human Rights First noemt het schandelijk dat de VS het kwotum verlaagt... terwijl de wereld zich bevindt in de grootste vluchtelingencrisis in de geschiedenis. De Venezolaanse president Maduro krijgt op sociale media veel kritiek vanwege een luxueus diner in Istanbul. Op een filmpje is te zien hoe hij met een dikke sigaar aan tafel zit. De video is gedeeld door de flamboyante chef-kok van het restaurant. Dit is een unieke ervaring, zegt Maduro, terwijl het vlees wordt aangesneden. Volgens de oppositie in Venezuela laat het filmpje zien dat Maduro lak heeft aan de crisis in zijn land, waar 87% van de inwoners in armoede leeft.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 You make me wanna hold you till the morning You make me wanna love. You make me wanna fall. some Dom Perignon and hit the lights out. Baby, we can make sweet love. Then we take it nice and slow.